Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een containerschip voor de westkust van Canada is brand uitgebroken. In twee van de containers die vlam hebben gevat zitten giftige stoffen. Het schip, de Zim Kingston, dat onderweg is naar Vancouver, was in slecht weer beland. Bijna 40 containers zijn in zee gevallen. Het schip vervoert chemische producten, meldt de Canadese kustwacht. De meeste bemanningsleden zijn geëvacueerd. Ook is er een veiligheidszone ingesteld rondom het schip. reddingsboot is in de buurt om de overige bemanningsleden in veiligheid te brengen. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. Het slachtoffer klopte gisteravond bij de buren aan voor hulp... waarna hulpdiensten massaal uitrukten, maar hulp mocht niet meer baten. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. In Colombia zijn van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. Autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dairo Antonio Usuga. Bij de politieactie werden zo'n 500 mensen ingezet. De president van Colombia noemt de arrestatie de grootste klap die deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. Hij vergelijkt het met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Usuga was leider van een drugsnetwerk met 1200 gewapende bendeleden. Het beroemde Bellagio Hotel in de Amerikaanse gokstad Las Vegas... heeft elf schilderijen en andere werken van Pablo Picasso verkocht... voor 100 miljoen dollar, omgerekend zo'n 85 miljoen euro. Het hotel wilde van de schilderijen af om plaats te maken voor werken van onder meer vrouwen... mensen van kleur of kunstenaars met een handicap. Veilinghuis Sotheby's had de kunstwerken onder de hamer. Wie de schilderijen heeft gekocht is niet bekend. Het weer, de ochtend begint fris en op sommige plaatsen is het nevelig. Al snel breekt de zon door.